uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het in Las Vegas meer dan 50 mensen doodschoot... had geen banden met terroristische organisaties. Wel was hij bekend bij de politie. Meer dan 400 mensen zijn gewond naar ziekenhuizen gebracht. Steven Paddock was een blanke man van 64 uit Mesquite... ruim 100 kilometer van Las Vegas. Vanaf een hotelkamer op de 32e verdieping schoot hij op bezoekers van een concert. De politie overmeesterde hem en schoot hem dood. In zijn hotelkamer lagen zeker acht wapens. Over zijn motief is niets bekend. De politie was ook op zoek naar een vrouw waarmee hij reisde. Zij is gevonden, maar heeft er waarschijnlijk niets mee te maken. Oud-NCRV-presentator Dick Paschier is overleden. Hij stierf vrijdag onverwacht in zijn woonplaats Kolm. Paschier presenteerde vanaf de jaren 60 grote live spelshows... zoals Zeskamp, Stedenspel en Spel zonder Grenzen... Ook verzorgde hij jarenlang het commentaar bij het défilé op Koninginnedag op Paleis Soesdijk. Dick Balschier is 84 jaar geworden. Bij een huis in Dronrijp in Friesland is vanochtend een man van 45 neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Op zijn oprit werd hij meerdere keren geraakt. In het huis waren twee kinderen en een vrouw. Zij raakten niet gewond. Volgens getuigen zijn zeker twee mensen in een auto gevlucht. Zij droegen een bivakmuts. Niet veel later werd in het nabijgelegen Deinum een gestolen BMW brandend aangetroffen. In Baren wordt gezocht naar de vermiste Anne Faber. De vrouw van 25 uit Utrecht is sinds vrijdagavond spoorloos. Ze was aan het fietsen en stuurde die avond nog een selfie. Het onderzoek bleek dat die in Baren was gemaakt. Familie en vrienden zoeken met hulp van de politie onder meer in de omgeving van Paleis Soesdijk. In een bosgebied worden posters op bomen geplakt met de oproep om uit te kijken naar de vrouw. De politie houdt rekening met alle scenario's. Het weer, af en toe zon, een enkele bui en het is ongeveer 16 graden. Morgen verspreid over het land wat buien en woensdag overwegend droog. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, alleen vielen eh, nog op de A1 richting Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, vertraging is nog een minuutje of 10.